Meijer met het NOS-journaal. Ruim 1 op de drie vrouwen verbergt hormonale klachten op het werk... melden het CBS en onderzoeksinstituut TNO. Het gaat bijvoorbeeld om vermoeidheid, hoofd- en buikpijn en stemmingswisselingen... die worden veroorzaakt door menstruatie, zwangerschap of de overgang. 80% van de werkende vrouwen heeft hier soms of regelmatig last van. Om tien uur vanochtend gaan de algemene politieke beschouwingen weer verder. Gisteravond werd de eerste termijn afgebroken... nog voordat alle partijen aan het woord waren gekomen. Het leek er aanvankelijk op dat het nachtwerk zou worden... maar de ChristenUnie stelde voor om het debat om middernacht te schorsen... en in de ochtend verder te gaan. En daar was brede steun voor. De postpakketten die vorig jaar in brand vlogen in postsorteercentra in Duitsland, Polen en Engeland... zijn het werk van Russen met militaire banden zeggen de autoriteiten in Litouwen. Er worden 15 mensen vervolgd. Een Oekraïense en een Litouws-Russische man worden gezien als coördinatoren. De twee recruteerden onder meer mensen via berichten-app Telegram. De twee zouden ook achter een brand hebben gezeten bij een IKEA in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Rusland heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. De Amerikaanse late-night show Jimmy Kimmel Live is van de buis gehaald... na opmerkingen van presentator Jimmy Kimmel over de moord op Charlie Kirk. Zo'n omroep ABC, onderdeel van Disney, zegt dat de maatregel voor onbepaalde tijd is. Kimmel suggereerde in zijn openingsmonoloog in de uitzending van maandag... dat het kamp van president Trump een politiek slaatje wil slaan... uit de moord op politiek activist Charlie Kirk. En hij suggereerde dat de schutter onderdeel had uitgemaakt van de MAGA-beweging van Trump.